Gisteren namen drie ministers ontslag omdat hun zoons worden verdacht van illegale geldtransacties met Iran en van omkoping bij bouwprojecten. Ook andere bewindslieden worden met de affaire in verband gebracht. Een van hen zegt dat Erdogan zelf ook moet opstappen... omdat hij veel omstreden bouwprojecten zelf heeft goedgekeurd. In Istanbul en andere Turkse steden is tegen de corruptie in de regering gedemonstreerd. Toen betogers in Istanbul met stenen gingen gooien... zette de politie waterkanonnen en rookbommen in. De Japanse premier Abe heeft de heeft een omstreden oorlogsmonument in Tokio bezocht. Daar worden de geesten geëerd van soldaten die zijn gestorven in dienst van de Japanse keizer. Onder wie 14 veroordeelde oorlogsmisdadigers. Bezoeken van Japanse leiders aan de gedenkplaats leiden altijd tot woede in China en Zuid-Korea, omdat die landen in de Tweede Wereldoorlog hebben geleden onder de Japanse agressie. De relatie tussen China en Japan is al gespannen door hun conflict over een aantal eilandjes in de Oost-Chinese zee. In Argentinië zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt bij een aanval door piranha's. Dat gebeurde in de stad Rosario. De mensen waren aan het zwemmen in een rivier toen de vleesetende vissen toesloegen. Veel mensen hadden wonden aan hun handen en voeten. Soms waren er letterlijk stukjes vlees weggehapt. Bij een jongetje van zeven moest een deel van zijn pink worden geamputeerd. Normaal gesproken eten piranha's andere vissen en fruit dat in de rivier is gevallen. Alleen bij voedselschaarste kunnen ze mensen aanvallen. Het weer, het is overal droog, minima iets boven het vriespunt. Overdag veel bewolking, maar ook af en toe zon.